Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Russische straaljager heeft per ongeluk een eigen stad beschoten. Moskou heeft dat bevestigd nadat er op sociale media beelden waren verschenen... uit de stad Belgorod, vlakbij de Oekraïnse grens. Er was een krater te zien met een doorsnee van zo'n 20 meter. Volgens de gouverneur zijn bij de explosie twee mensen gewond geraakt. Onduidelijk is wat de oorzaak is van de vergissing... en om wat voor munitie het ging. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer. Dat bleek in het Kamerdebat over de moorden op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Kamerleden noemden de moorden een aanslag op de rechtsstaat. Ze benadrukken dat kroongetuigen nodig zijn om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jesselgus verzekerde de Kamer dat zij hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. Daarvoor is ook extra geld beschikbaar. De Amerikaanse zakenman Mike Lindell, bondgenoot van oud-president Trump... moet 5 miljoen dollar betalen aan iemand eh, die een door hemzelf uitgeschreven wedstrijd heeft gewonnen. Dat heeft een arbitragecommissie bepaald. Lindell beweert dat Trump ten onrechte de verkiezingen heeft verloren... doordat stemmachines gemanipuleerd waren. Hij baseert zich op computerdata en loofde 5 miljoen dollar uit... voor degene die het tegendeel bewijst. Toen een IT-expert daarin slaagde, weigerde Lindel ongelijk toe te geven. De arbitragecommissie sommeert hem nu het prijzengeld uit te keren. De zakenman wil een rechtszaak aanspannen om daar onderuit te komen. Het weer. Hier en daar een bui, minima rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag, maar in het noorden en uiterste zuiden ook perioden met zon.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 Dicen que todo es la palabra, pero se la dio el viento. J'ai cru Ik une image, j'ai cru que tu fais pas ce que tu dis. Tu disais vouloir fonder No te puedo olvidar, mi alma está a mitad.